Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het KNMI waarschuwt weer voor zware windstoten. Voor het kustgebied en het IJsselmeer geldt code oranje. In de rest van het land is er code geel. De komende uren neemt de wind flink toe met vanavond kans op zeer zware windstoten. Aan de kust kan dat zelfs 120 km per uur worden. Vanwege de wind heeft de GGD besloten meerdere test- en vaccinatielocaties eerder te sluiten. Schiphol heeft zo'n 80 vluchten geschrapt. En de NS laat weten dat vanaf 8 uur een aangepaste dienstregeling is tussen Den Helder en Zaandam. De Franse president Macron heeft vandaag gebeld met de Russische president Poetin. Na afloop maakten ze bekend dat ze allebei willen werken aan een staakt het vuren. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is het erg onrustig in het oosten van Oekraïne. Het meest opvallende, ehm, dat, zijn, eh, dat is de enorme toename de afgelopen dagen... in het aantal eh, schendingen van eh, het staakt het vuren... Dat, dat al een aantal jaren van kracht is daar in het oosten van Oekraïne. Nu zie je dus een hele duidelijke stijging met veel beschietingen... waarbij beide partijen elkaar over en weer beschuldigen eh, ehm, daarmee te zijn begonnen. In Brussel is morgen een speciale vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Op een markermeer tussen Noord-Holland en Flevoland zijn 16 mensen gered van een grote zeilboot. Het schip was in de problemen gekomen en dreigde op keien te varen. En aan nieuws zegt dat de groep op het water aan het feesten was. De politie spreekt van een partyboot en zegt dat sommige mensen op de boot onder invloed waren. Lekker dansen en feesten in de discotheek, het kan weer. En oh, wat keken veel mensen daar naar uit, zoals in deze club in Arnhem. Wat heb je nou het meeste gemist? Alle mensen, alle gezelligheid, alle sociale shit, de drank, alles. Ook de eigenaar vindt het heerlijk dat hij weer open mag. Ah, dit is helemaal te gek. Je, je vergeet bijna alles wat de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden. Maar dit is wat je wil. Gewoon 300 helemaal uit de plaat gaande mensen. Volgende week mogen nachtclubs langer open blijven. Nu moeten de deuren nog om 1 uur dicht. En dan het weer. Opnieuw dus onstuimig met in het hele land kans op zware windstoten. Ook morgen veel regen en wind en het wordt dan zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde eerder vandaag een vrachtwagen... en door de bergingswerkzaamheden is daar slechts één rijstrook open. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp.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 We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring let it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. Angels wanna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. addicted to love.